Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Oosterwijk in Brabant is afgelopen nacht ingebroken in een kunstgalerij. En deze buurtbewoonster werd daar wakker van. Eh, nou, we hoorden iets over drie, hoorden we een keiharde knal. We hoorden wel overal alarmen afgaan, maar we wisten niet waar het vandaan kwam. En de eigenaar van de galerie zegt dat er twee werken van Andy Warhol zijn gestolen. En ook twee werken beschadigd zijn geraakt. Geen hele succesvolle actie dus. Ja, eh, het gedeelte, de aanslag zelf, eh, de bom is kennelijk heel professioneel geplaatst. Een enorme kracht. Eh, maar de roof zelf is zwaar amateuristisch. Ja. Er is nog niemand opgepakt en de galeriehouder denkt dat de roof in opdracht is gedaan van iemand anders. Een heftig auto-ongeluk op de A4 bij Woensdrecht in Brabant. Twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen en een derde persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk bij Woensdrecht gebeurde iets over achter vanochtend. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. En het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. In Frankrijk zijn gisteravond vijf mensen zwaar gewond geraakt... bij een schietpartij in een restaurant. Onder wie een jongen van 15 werd in zijn hoofd geschoten. Rivaliserende drugsbendes zouden achter die schietpartij zitten. En het gaat in totaal om een groep van tussen de 400 en de 600 mensen... zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. En FC Twente is gestraft door de UEFA vanwege racistische teksten bij Europa League vorige week. Tegen Lazio Roma klaagden spelers van de Italiaanse club... dat er vanuit het publiek racistische dingen tegen ze werden geroepen. Twente-trainer Oosting reageerde vlak na de wedstrijd zo. Ik heb het niet gehoord. En als dat zo zou zijn, ja, dan neem ik daar afstand van. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar goed, nogmaals, ik heb het niet gehoord. Ja, de UEFA heeft het nu onderzocht en zegt dat er dus wel racistische dingen zijn geroepen door Twente supporters. En als straf moet Twente een deel van het stadion leeglaten bij de volgende Europa League wedstrijd. En ze krijgen een boete van meer dan 80.000 euro. Het weer dan nog. Het is een grijs dagje met op sommige plekken kans op wat regen en motregen. Het wordt 13 tot 15 graden. Ja, en komend weekend wordt het iets kouder, maar vooral zondag krijgen we wel meer zon.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 Het dodental staat nu op 158, tientallen mensen worden nog vermist. Bij een galerie in het Brabantse Oosterwijk zijn twee schilderijen van Andy Warhol gestolen. Twee andere popartwerken van de kunstenaar zijn achtergelaten op straat. De auto van de daders is teruggevonden, maar er is nog niemand opgepakt. Bij een ongeluk op de A4 bij Woensdrecht zijn twee mensen omgekomen. Een derde persoon raakte gewond. Volgens de politie zaten de slachtoffers in hetzelfde voertuig. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer overwegend bewolkt. Er trekt lichte regen over het land en het wordt rond de 13 graden.